Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is moeilijk te voorspellen wanneer heel Nederland ingeënt is tegen corona. Dat zegt minister De Jonge. Gisteren zei het RIVM dat het wel een jaar kan duren voor iedereen een prik heeft gehad. Maar de jongen durft er geen voorspelling over te doen. Dus we moeten eh, denk ik echt eh, dit stap voor stap doen. Eerst goed kijken, als we straks dat vaccin hebben, eh, welke groepen zou je dan eerst en welke groepen daarna willen vaccineren ons voorbereiden op, eh, op, op de uitvoering van die vaccinatie. Eh, ja, en dan, eh, en dan hopen dat het, vaccin, het eerste vaccin wat geleverd wordt ook daadwerkelijk effectief zal zijn. Kortom, er is nog een hoop spannend. De hoop is ook dat de behandelingen verbeteren en er meer getest kan worden. Minister Grapperhaus vindt het echt niet kunnen dat mensen op pedo's jagen. Er gaan de laatste tijd berichten rond over mensen die achter mogelijke kindermisbruikers aangaan. Maar daar hebben, daar hebben we de politie en rechters voor, zegt de minister. Twee weken geleden werd een man in Arnhem door zo'n groep pedojagers flink toegetakeld op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Tienduizenden wandelaars die na vier dagen lopen Nijmegen inschokken. Waarschijnlijk lukt dat ook volgend jaar niet. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse heeft er weinig vertrouwen in. Het is moeilijk corona-proof te organiseren. Er worden nog wel opties bekeken, maar de hoop dat de Vierdaagse in 2021 doorgaat is klein. En een Groningse TikTokker moet een liedje offline halen. TikTok Tammo maakte een ode aan een product dat op veel Groningse akkers wordt verbouwd, de suikerbiet. En dat deed hij op de melodie van Mambo Number 5 van Lou Bega. Een beetje bieten kicken op de laan. Een beetje bieten kicken, dat is een baan. Een beetje bieten wat een dikke beul. Een beetje bieten kicken, van een blauwe girl. Een beetje bieten kicken, wat een dikke baan. Een beetje bieten kicken, op meer gemaakt op de Al die gebieden lijkt De schrijvers van Mambo nummer 5 vinden het minder leuk. Zij vinden dat hij het nummer overal moet verwijderen. En dat doet TikTok Tammo. We hebben er een tijdje van kunnen genieten, dames en heren. Het speed me donders. Ik vind het ook maar kloot. En als je je steun wil betuigen, reageer dan even bij deze video met... Frida Piet. Krijg je het weer nog. Er is kans op een buitje vanmiddag en het is een graad of 13. Morgen grijs, maar meestal droog met 14 graden. En zondag heb je meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Eh, nee, dat staat er ook niet bij, nee. Nee, nee. ik weet het ook niet meer uit Geen bekende, nee. schitterend nummer. Dat, uh, zonder nou, ben ik niet helemaal met je eens. Ik vond het een beetje, beetje slapjes, ja. ja. Die hele musical? Ja? Eigenlijk ook wel, inderdaad. Ja. Ze hebben één leuke maar het moet wel sneller wat meer, fit, wat meer pit in zitten, inderdaad. Ja. Nee. Ik, volgens mij, ik heb het ook nooit gezien. Heb je die film nooit gezien? Nee, volgens mij niet, nee. En toch ben ik katholiek opgevoed, maar die film, nee, nee. Uh, dat heeft niks met, eh, met katholiek opvoeding te maken. Maar nee? Oh. nee? nee, nee, het is niet echt heel erg katholiek. Uh... misschien weer door de pastoor verboden. Dat zou kunnen. Nou, ben je echt heel katholiek opgevoed. <laughs> nee, dat bedenk ik ook maar hoor. nee, nee, nee, nee. Eh, ja. ik vond het een schitterende film. Ik vind, vond de muziek ook heel erg mooi. Eh, wat gingen we nu ook alweer doen? Ik ben het kwijt. Vuurwerk, Freddy? Oh ja, vuurwerk. Ja. Vuurwerk wordt dus verboden in verband met, eh, met de eerste hulp en dergelijke. Dan hebben wij die interview gehad met ehm, Lucas Gerritsen van Piro. Jongen, ja, een paar weken geleden, hè? maand geleden ongeveer. Ja, een maand geleden ongeveer, over de coronacrisis. Die had naar alle gemeentes in de buurt had die, eh, eh, offertes gestuurd. Dat is natuurlijk wel een heel leuk alternatief om dat door professionals te laten doen. Ja, ja. Dus je zegt eigenlijk, nou, privé mag het niet meer, maar grote... Eh, grote, ja. Oké. Als je ziet hoeveel, voor hoeveel geld er de, de lucht in gaat je hebt natuurlijk een aantal mogelijkheden. Je kan een gedeelte daarvan stoppen in zo'n professioneel vuurwerk. Eh, Welk gedeelte bedoel je van die privémensen? Nou, van wat normaal aan privé geld erin gaat. Het gaat voor miljoenen, het gaat de lucht Ja, maar dan zou je dat moeten... Eh, ja, hoe krijg je dat geld? Ja, ja nou ja, goed, een, crowdfunding, weet ik crowdfunding. veel. oh, oké, ja. En je kan natuurlijk een heel groot gedeelte aan de horeca... van een haal leuke dingen naar binnen. Uh, gaan met z'n allen eten bestellen en eh, hapjes bestellen... en later thuis bezorgen en maken een gezellige avond van. Ja, maar ja, de horeca is ook dicht misschien, hè? Nou, maar je kan wel bestellen. Je kan nu ook bestellen. Ja, laten afhalen, ja. ja. En daar wat vuurwerk bij stoppen of zo. <laughs> ja. Ik heb het nog niet helemaal door. <laughs> Het is duidelijk, Pim, dat je het niet helemaal door hebt. Maar je kan wel laten <laughs> bezorgen en er gewoon een gezellige avond van maken. Dat is zonder ja. Met, een klein groepje. En oliebollen, ja, met z'n tweeën toch maar? Ja. ja, je mag nu geloof ik twee mensen op bezoek hebben. Ja, oké, dat is dus- waar. Ja, ja. Dus kan het dan met z'n vieren. Ja, ligt aan hoe groot je gezin is natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. we zullen zien hoe lang het nog duurt. Ja. ja, en die worden wel versoepeld voor het eind van het jaar. Dus. En nu krijgen we eh, de top drie van Freddy. Ja, we gaan de top 3 van Freddy doen. En die bestond uit... I Feel Pretty van de eh, Westside West Side Story. Daarna de, Lumberjack, eh, de Lumberjack song van eh, Monty Python. En als laatste, wat was het ook alweer? Oh ja, de Titanic. Oh ja, ja? die weer tegen de ijsbom Daar komt hij. Joep. Chino done to her? Chino? Why, Chino? Maybe she's just darling up for us. Gracias, querida. Rosalia, Consuelo, my adorable friends. Can you keep a secret? I'm hot for secrets. <sighs> No, I won't tell you. What? What? The poor girl is out of her mind. I am crazy. She might be a that. She looks somehow different. I do. And I think she is up to something. I am. Um, I do. I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming. Oh, so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. that mirror there? Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by your pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria? the craziest girl on the block. You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love. She thinks she's insane. La, la, la. She isn't in love. She's merely insane. It must be the heat or some rare disease. La, la, la. Or too much to eat. Or maybe it's sleep. polite and refined, well bred and mature, and had a pet mind. ¡América, América! ¡Ay, qué lindo te ves, Miss America, bravo, speech! Speech! I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. la la la la la la la la. la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. La la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? what Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me, such a pretty me. Such a feel stunning. I feel stunning. And then prancing. And then prancing. Feel like running. Feel like running. And dancing all time. For I'm loved by a wonderful boy. Barbara, anyway. I wanted to be a lumberjack. Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood, the larch, the fir, the mighty Scots pine the smell of fresh cut timber, the crash of mighty trees. With my best girlie by my side, we'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night, I work all day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have buttered scones for tea. He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. skip and jump. I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. Across the trees, she skips and jumps. a girly, just like my dear mama. I cut down trees when I heels, when the sand abroad. Oh, wish I'd be a girlie, just like my dear mama. to complain in the strongest possible terms about the song which you have just broadcast about the lumberjack who wears women's clothes. Many of my best friends are lumberjacks, and only a few of them are transvestites. Yours faithfully, Brigadier Sir Charles Arthur Strong, Mrs. P.S. I have never kissed the editor of the Radio Times. Well, I object to all this sex on the television. I mean, I keep falling off. spaces between de Titanic. ik heb die film zes keer gezien en elke keer varen ze weer tegen die sneeuwberg op. Ze leren het niet. Maar inderdaad, even terugkomen op films. We zijn nu allemaal filmsmuziek aan het draaien. Maar ja, eh, ik begrijp, de eh, The Sound of Music vind je erg mooi. Ja. De Titanic vind je erg mooi. Ja. Eh, de Jesus Christ Superstar vind ik erg mooi. <laughs> Maar toch een bepaald genre, hè? Of niet? Ja, ik, ik denk dat ik een beetje meisje, meisjesgenre heeft. Oh, ja, <laughs> ik wou het niet hardop zeggen. <laughs> Maar ik kan me iets voor. Ik hou van zombiefilms, hè? Jij houdt van... Ja, ja, nou, dat vind ik veel erger. Dat zegt meer, horror. <laughs> Maar ik heb ook een soft side. Ik heb ook een vrouwelijke oh, oh, wat oh. leuk. Je bent toch metro. Bijvoorbeeld uh, Love Story vond ik ook een mooie film. Turks Fruit vond ik ook een mooie film, inderdaad. Ja, ja. maar Turks Fruit en Love Story die komen erg overeen. Het gaat alle twee over, die, over een vrouw die kanker krijgt. Ja, en ja, eh, ja eindelijk een slecht einde. Geen happy end Nee, alle twee geen happy end. Ja, dat deed pijn, ja. <laughs> Ja, dat was ook heel erg, ja. Was zielig, ja. ja. Maar mooi, een eh, mooie film vind ik ook Easy Rider, ja. Ook voor de muziek, maar ook voor de vrijheid die eruit spreekt en zo. Dus eh, ja. dat vind ik allemaal mooie muziek. Of allemaal mooie films, inderdaad. ja. En eh, ja, The Green Mile vind ik een hele mooie film. Ja, vind ik ook een mooie. Ja, en, zeker. Ehm, god, ik heb nog zo eentje. Gladiator vond ik ook heel mooi. Gladiator. Ook een hele leuke film. Ja. Dus dat soort films vind ik ook wel leuk. Oh, toch ook wel. ik ben nu op Netflix uh, ben ik, Spartacus weer aan het zien. Oh, oké. Is die er ook weer inderdaad? Ja. ja, ja. Eh, dat vind ik ook wel weer leuk. En ga je niet naar The Crown kijken af, aanstaande ja, ja, ja, ja, ja. toch ook? Ja, absoluut, ja? Ah, dat is ook leuke muziek, ja. ja. Maar ja, nieuwe films, ja. Ik, ik weet, moet je heel eerlijk zeggen, ik ben niet echt goed op de hoogte oh, daarvan. Oh, oké. Ja, ik vind die film van eh, eh, David Attenborough erg mooi. Ja. The Life of iets met life en zo en nature of zo. Erg mooi. Beetje triest, maar erg mooi film inderdaad. Ja. ja. Ik geloof wel dat hij, dat heel goed eindigt. Hè? Dat hij zoiets wel heel hoopvol ja, hij is zeker hoopvol, op het eind. Maar eh, vlak daarvoor geeft hij ook een, een, eigenlijk over. Nou, 2030, 40 en 50, dat is... Eh, ja, dan uh, blij dat ik er dan niet ben. <laughs> Als het goed is, goed. moet ik er dan nog wel zijn. Oh. In 2060 ben ik pas 100 en dan zit je nog steeds achter je microfoontje en dan... <laughs> ik heb altijd gezegd, word 120. En 120? Ja, ja, ja, ja. En ik ga dood aan een orgasme met een 18-jarige in bed. Die leeftijd. We gaan even andere muziek draaien, want... <laughs> dit draait, dit heb ik niet gehoord. Dat soort beelden... <laughs> Jij had een ander idee voor je kleinkind. Ik had een ander idee voor mijn kleinkind. Zullen we een sneeuwpop maken? Elsa? Zullen wij een sneeuwpop maken? Dat voelt zo fijn bekend. Je deur is dicht al dagenlang. Doe open dan, het is of je er niet bent. Wil jij niet met me spelen? Waarom is dat? Of hoor je niet wat ik zeg? Kom, dan maken we een sneeuwpop. Of iets anders dan een sneeuwpop. Laat me met rust, Anna. Ben al weg. <laughs> Zullen wij een sneeuwpop maken? Of gaan fietsen door de hal? Weet je dat ik altijd een einde raad? Met schilderijen praat, dat stoort me dus nogal je Er is nooit iemand bij mij. Het is zo stil en saai. De tijd tikt heel traag voorbij. Elsa? Toe, laat me toch binnen. Wat heeft dit schuilen nog voor zin? Men zegt wees moedig, dat probeer ik trouw. Ik wil er zijn voor jou, laat mij erin. We hebben slechts elkaar nog, alleen jij en ik. Zeg me, hoe moet het nou? Zullen wij een sneeuwpop maken? And with the wind. dat was uh, eh, Steppenwolf met Born to be Wild. We zijn eh, aangeland bij mijn top 3 van filmmuziek. Ja, dat is zoveel, ontzettend veel mooie filmmuziek. Dus je moet een keuze maken. Maar ehm, dit is een van de eerste. Het volgende nummer is van, eh, komt uit Turks Fruit. Het is een nummer van Toet Stielemans. Dat mistige rode beest. Ja, mooie film was dit. Eh. ook weer Ennio Monacone trouwens. Schitterende muziek. Eh, bedankt voor je top 3, eh, Pim. Ja, geen dank. Het is leuk. Ja, ja, Dus, ik had nou. er nog eentje, Love Story, maar ja. Dat doen we straks wel, denk ik. Hè? Die doen we Als we nog tijd over hebben. Nou, weet je, kleine C-min, dan, dan gaan we de, de LP doen. Ja, de, Woodstock. Ja, ja. Woodstock. Ja. En als we nog nou, tijd over hebben, dan... Even love story. Ah. We gaan nu weer eventjes onthaasten met uh, de kleine zeemeermin. Een ander man zee rood, Maar als je daarvan gaat dromen, bega je een grote fout. Waarom ben je niet tevreden met al wat de zee je biedt? Het is hier zo mooi beneden, dat vind je daarboven niet. Diep in de zee, diep in de zee. Zal je zo missen tussen de vissen, blijf toch beneden. Daar werken zij de hele dag, nooit hoor je eens een Laat ons maar drijven met ons leven diep in de zee. Bij ons is een vis gelukkig, al krijgt hij niet veel zon heeft de vis de pest in, want daar zwemt hij in de kom. De vis in de kom zal denken, wat duurt hier het leven kort? Al gauw krijgt het baasje honger. En belandt hij op een bord. Oh jee, diep in de zee, diep in de zee. Niemand hier kwelt ons, niemand bestelt ons voor zijn diner. Wij zijn bij mensen in de smaak, toch krijg je ons niet aan de haak. Het is veel gezonder, niets geen gezonder hier in de zee. Diep in de zee, zeg het je eerlijk, hier is het heerlijk diep in de zee. Moet je die rock zien en die stur, die zijn in een razend goed humeur. Kijk nou die hele mooi musiceren, diep in de zee. <laughs> met de pleit, de karper die haar. En dat is de bas, die klinkt lekker luid. Een koper kwartet, de school trommelt al de poon, pak de saxofoon. De ras speelt op nog die pink, hey die swing, die gaan aan de suite. Die green daar, die zingt, de spier in de spot, oh wat een genot. Die bas dit was een zitten diep in de zee. <laughs> Net als die slakken blijven we plakken hier in de zee. Kijk hem eens blazen uit zijn extase. Waar wij naar streven is een goed leven. Wees zijn tevreden, heel werd beneden diep in de zee. Well, I can't stay long now Cause I'm tired of the way I've been dogged around Ja, dat was eh, mijn eerste keuze uit eh, de Woodstock eh, film. Het leuke is natuurlijk dat Woodstock zelf, het eigen festival, was al in 1969. Maar de film is pas in 1970 uitgekomen. En het verhaal gaat ook dat de film toch wel het festival gered heeft. Tenminste, in ieder geval de financiële kant. In 1969 was het natuurlijk toen het festival pas een paar uur of een dag bezig was of zo... is op een gegeven moment een free concert geworden... omdat iedereen alle hekken gewoon... Eh, ja, ze liepen gewoon overheen, doorheen en dat soort zaken. En toen hebben ze maar een free concert eh, genoemd. En eh, ja, dat kost een hoop geld natuurlijk. Dus ze zijn er rood uitgesprongen. Maar gelukkig hebben ze toen de, film op, uitgebracht. En dat, ja, daar is het toch weer een hoop goed gekomen eigenlijk, ja. Het tweede nummer dat ik wil gaan draaien voor Boedstik is Country Joe McDonald. Met I, I'm, I Feel Like I'm Fixing to Die Wreck. Volgens mij kent iedereen dat nummer wel, ja. to help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Our next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, walk don't be slow. I man, this is war a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they dropping on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be one when you blow them all kingdom come. Sing it! One, two, three, four, here People, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right, one, two, three. What do we fight for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam, and it's five, six, seven. Open up pearly gates. Well. Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. En natuurlijk hoort uh, volume please. met Soul Hier komt het. Nou, dit was het weer voor deze week. We gaan volgende week, gaan we, uh, hebben we net besloten, allemaal series uh, muziek doen. En uh, dit was het voor nu. We gaan er weer uit en het was, was gezellig om te doen. Tot volgende week. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.